uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Het is een reëel scenario dat in het najaar het coronavirus opnieuw oplaait. Mogelijk door een mutatie waar bestaande vaccins onvoldoende bescherming tegen bieden. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet sluit daarom een nieuwe lockdown niet uit. Al zal wel alles worden gedaan om dat te voorkomen, zegt de minister. Eventuele oplevingen moeten volgens hem zo snel mogelijk worden bestreden. De testcapaciteit zal daarom tot en met februari volgend jaar op peil worden gehouden. Bij een busongeluk in Peru zijn zeker 27 doden en 13 gewonden gevallen. Het gaat om een groep mijnwerkers die terugkeerden van een archeologische vindplaats. De bus raakte van de weg en stortte in een diep ravijn. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Openbaar Ministerie denkt dat de chauffeur van de bus in slaap is gevallen. De Duitse politie heeft vannacht het stadspark in Hamburg ontruimd. Rond middernacht waren daar ruim 3000 jongeren bij elkaar gekomen. Ze waren onder meer aan het barbecuen en aan het feesten. Daarbij werden de coronamaatregelen niet opgevolgd. Bij opstootjes raakten enkele parkbezoekers gewond. In Duitsland heeft een automobilist twee waardevolle schilderijen in een prullenbak langs de snelweg gevonden. Het gaat om werken uit de 17e eeuw van de Nederlandse schilder Samuel van Hoogstraten en de Italiaan Pietro Bellotti. Het is onbekend wie de eigenaar van de doeken is. En de Amerikaanse atleet Ryan Crouser heeft het wereldrecord kogelstoten verbroken. Het is voor het eerst in 31 jaar dat dat is gebeurd. Krauser kwam tot een afstand van 23 meter en 37 centimeter. En dat is 25 centimeter verder dan het vorige wereldrecord. Dat stamde uit 1990 en stond op naam van Randy Barnes, ook een Amerikaan. Het weer blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. In de ochtend veel bewolking, maar later breekt de zon door.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 Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. as you give. en zomerhits. I, I had a dream that I was sinking slow motion. Every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions.